Mike Kelly is 57 jaar geworden. Ook AZ en Heracles hebben zich geplaatst voor de halve finale van de kvb beker AZ won met 2-1 van de amateurs van GVVV en Heracles versloeg RKC met 3-0. Dinsdag plaatste Heerenveen zich al.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 Die werden achtervolgd tot in de kleedkamer. Ook werden supporters van de tegenpartij en stewards bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. Veel slachtoffers zouden steekwonden en hoofdwonden hebben of zijn gestikt. Zo'n 50 mensen werden gearresteerd. Een Amerikaanse vrouw krijgt een schadevergoeding omdat haar auto niet zo zuinig rijdt als de fabrikant had beloofd. Toen ze zes jaar geleden een hybride Honda Civic kocht, werd gezegd dat die 1 op 21 reed. Er werd niet bij gezegd dat de auto minder zuinig rijdt in het stadsverkeer. En als de airco aanstaat, dan rijdt hij 1 op 12, merkte de vrouw. Als ik dat had geweten, had ik een andere auto genomen, zei ze tegen de rechter in Los Angeles, die haar een schadevergoeding toekende van bijna 10.000 dollar. De vrouw was expres naar een rechtbank voor kleine claims gestapt, omdat die zaken sneller behandeld. Ze hoopt dat mensen over de hele wereld hetzelfde doen. De sociale netwerksite Facebook gaat naar de beurs en hoopt daarmee 5 miljard dollar op te halen. Veel minder dan analisten hadden verwacht. Zij gingen uit van zeker 10 miljard. Toch wordt het de grootste beursgang van een internetbedrijf. De waarde van Facebook wordt geschat op 100 miljard dollar. Dat is ongeveer evenveel als de hamburgergigant McDonald's. De Poolse Nobelprijswinnaars Wisława Simbroska is...